Dit is Martijn Nijhuis met het nms Journaal. Geldtransporteur Brinks mag geen wapens gebruiken als beveiliging, zegt de rechter. Brinks wilde personeel wapens laten dragen vanwege gewelddadige overvallen op medewerkers van het bedrijf. Staatssecretaris Steven van Justitie en Veiligheid had een wapenvergunning geweigerd. En dat is terecht, concludeert de rechter. Een vergunning wordt alleen gegeven als er sprake is van zelfverdediging onder zeer uitzonderlijke omstandigheden. De man die in Nijmegen was opgenomen met verschijnselen van ebola is niet besmet met het virus. De man kwam uit Sierra Leone en vertoonde bij terugkomst ziekteverschijnselen. Hij meldde zich in de nacht van zondag op maandag bij de huisarts. Die stuurde hem onmiddellijk door naar het Radboud ziekenhuis. Hij blijkt de ziekte dus niet te hebben. Wat hij wel heeft is niet bekend. Tot nu toe zijn er in Nederland geen ebola-gevallen geconstateerd. Op een markt in Nigeria hebben twee vrouwen zelfmoordaanslagen gepleegd. Volgens de eerste berichten zijn er 30 doden. De eerste vrouw blies zichzelf aan het einde van de ochtend op. Toen omstanders de slachtoffers de hulp schoten... liet de tweede vrouw haar explosieven ontploffen. Schaatscoach Gerard Kemkers treedt in dienst bij een voetbalclub, FC Groningen. Hij wordt een manager van een topsportcentrum waar onder meer jong talent wordt opgeleid. Kemkers was 12 jaar coach van de TVM schaatsploeg en beleidde onder meer Sven Kramer en Irene Wust. TVM wil het contract beëindigen en Kemkes was daarna in beeld als schaatscoach van Noorwegen, Duitsland en Zuid-Korea. Maar hij kiest nu dus voor een andere tak van sport bij FC Groningen. Het weer, wolken maar ook wat zon en droog bij zo'n 9 graden.